Gert met het Het slagingspercentage voor het eind HAVO en VWO is het afgelopen schooljaar opnieuw licht gedaald, meldt het ministerie van Onderwijs. Zes jaar geleden slaagde nog ruim 93 procent. Daarna is het percentage stapsgewijs gedaald naar 90,5 procent in het afgelopen jaar. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er meerdere oorzaken voor de daling. Zo zouden leerlingen die van het VMBO komen moeite hebben om de HAVO het vereiste niveau te halen. Ook let de inspectie beter op of scholen het eigen examen niet te makkelijk maken. In tien gevangenissen zijn regels overtreden voor het luchten van gedetineerden in de isoleercel. Gevangenen kregen er te weinig licht of lucht. Staatssecretaris Steven heeft nu in vijf gevangenissen tijdelijke maatregelen genomen om gedetineerden beter te luchten. Vijf andere gevangenissen hadden al eerder een alternatief gevonden of zijn intussen niet meer in gebruik. Zo'n 200 gevangenen die de dupe waren hebben een schadevergoeding gekregen. De Nederlandse activist die sinds zondag vast zat in Marokko is vrijgelaten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De man werd opgepakt toen hij foto's maakte van protesten in het noorden van Marokko. De demonstranten richten zich tegen de overheid. Veel betogers vinden dat de regio wordt achtergesteld. Ze betogen onder meer voor betere basisvoorzieningen, zoals water en elektriciteit. Bij de demonstratie in het noorden van Marokko werden 24 mensen opgepakt, onder wie de Nederlander. Homo's in Denemarken kunnen vanaf komende zomer met elkaar trouwen. De wet die het homohuwelijk regelt moet nog door het parlement, maar het staat vast dat een meerderheid van de Deense volksvertegenwoordigers akkoord gaat. Homostellen kunnen elkaar het jaarwoord geven in het gemeentehuis en in de kerk. Premier torning Schmid noemt het homohuwelijk een natuurlijke en juiste stap. Denemarken kent al sinds 1989 geregistreerde partnerschappen voor homoseksuele stellen. Het weer, vanmiddag veel bewolking en ongeveer 10 graden. Morgen ook rustig en droog weer met in het zuiden smiddags af en toe zon. Het wordt dan 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Donderdag zonnig en warm. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de a 1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Knoop het Hoeverlaak en Eembrugge 4 kilometer. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen Knoop het Oude Rijn en Maarsen 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A4 daarnaar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 8. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 3, A12 daarna richting Arnhem bij Utrecht voor Bunnik 3 kilometer. De A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 4. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 3 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 3 eh, kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopen de Bresseplein 4.